Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wil een parlementaire enquête... naar politieke beïnvloeding van zijn minder Marokkanen-proces. Hij is ervan overtuigd dat minister Opstelten in 2014... heeft aangestuurd op vervolging. Aanleiding is onder meer een Kamerbrief van minister Grapperhaus... van Justitie en Veiligheid... waarin hij schrijft dat toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten... in 2014 overleg had met de top van het OM over Wilders en zijn uitspraken. Die erkenning was er voor het eerst... Volgens Grapperhaus is overigens niet gebleken dat Opstelten zijn mening heeft gegeven over vervolging. Volgens de Telegraaf zou Opstelten een paar jaar eerder tegen een topambtenaar hebben gezegd dat Wilders moet worden vervolgd. Minister Wiebes noemt de nieuwe aardbeving in Groningen heftig voor bewoners. De beving van vanmorgen bij Garrelsweer had een kracht van 2,5 en is daarmee een van de zwaardere. Wiebes heeft contact gehad met burgemeester Engels van Loppersum waar Garrelsweer onder valt. Veel mensen hebben de beving gevoeld, maar er is nog niets bekend over schade. Vorige maand was er in Groningen ook een zware beving bij Westerwijdwerd. Die had een kracht van 3,4. De bevingen worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied... en die wordt daarom geleidelijk afgebouwd. In de omgeving van Vlaardingen zijn tientallen klachten binnengekomen over stank. Inwoners melden dat ze een soort gaslucht ruiken. Die wordt veroorzaakt door een lek bij een chemicaliebedrijf. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de veiligheidsregio. Het lek is gedicht en volgens de veiligheidsregio is het een kwestie van tijd voordat de stank verwaait. Het weer, vooral in het noorden droog en af en toe zon. In het zuiden meer wolken, er kan een enkele bui ontstaan. En het is vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen wisselvalliger, kans op onweersbuien. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.